Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer praat op dit moment over de financiële plannen van het kabinet. Daar zitten een paar belangrijke zaken tussen, zoals de btw-verhoging op sport en cultuur. Als die er komt, dan worden onder meer concertkaartjes, boeken en je sportschoolabonnement een stuk duurder. Dat is balen, vinden veel politici, maar het levert wel een hoop geld op. Je hoort politiek verslaggever Lars Geerts. Want het kabinet heeft dat geld gewoon nodig. Dat hebben ze ingeboekt. 2,3 miljard is dat in totaal. Alleen er is ook nog een Eerste Kamer. En ja, daar heeft deze coalitie de meerderheid niet. En die Eerste Kamer die is echt wel vrij rabiaat aan het worden... in het afwijzen van deze eh, btw-verhoging. De Eerste Kamer die stemt erover in december. En dat wordt dus spannend. Parijs zet zich schrap voor de voetbalwedstrijd van vanavond... van het Franse nationale elftal tegen Israël in de Nations League. De Fransen nemen extra zware veiligheidsmaatregelen. Volgens correspondent Frank Renaud worden zo'n 4000 agenten rondom het stadion ingezet. Maar er zijn er ook nog eens 1600 privébeveiligers in het stadion... in de buurt van de supporters. Een speciale elite-eenheid van de politie... die gaat exclusief voor de veiligheid van de Israëlische voetballers zorgen. Met name ook tijdens de reis van en naar het stadion. En verder sluiten de winkels, horeca en kantoren... in de directe omgeving van de stad de Frans... al smiddags hun deuren uit voorzorg. Veel Franse fans laten de wedstrijd aan zich voorbij gaan. Van de 80.000 kaartjes zijn er nog maar 20.000 verkocht. Op social media gaat een dreigbericht rond dat is gericht aan drie middelbare scholen in Nijmegen. Er is een foto te zien van een pistool met daarbij de tekst dat de scholen morgen aan de beurt zijn. De scholen zijn open, maar volgens Omroep Gelderland houden sommige ouders hun kinderen thuis. De politie zegt dat ze extra alert zijn. En het is Equal Pay Day, de dag waarop wordt stilgestaan bij de loonkloof tussen mannen en vrouwen. 14 november is de dag waarop mannen gemiddeld het jaarloon van vrouwen hebben verdiend. Vrouwen werken dus de rest van het jaar bij wijze van spreken voor niks. Dat komt doordat vrouwen gemiddeld 12% per uur minder verdienen dan mannen. De vakbond hoopt dat vrouwen vandaag hun out of office aanzetten... om aandacht te vragen voor de loonkloof. Het weer nog veel grijs met vooral in het zuiden eerst nog regen. Daarna is het bijna overal droog bij 10 tot max 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A2 Amsterdam richting Utrecht. 11 kilometer file tussen Vinkenveen en Maarsen. De rechterrijstrook is eh, waarschijnlijk tot half 11 dicht. En de vertraging nu is 20 minuten.